Marnix Ampersen met het NOS-journaal. België versoepelt vanaf maandag de coronamaatregelen. Dan mogen er buiten weer 10 personen samenkomen in plaats van 4... en er zijn meer mensen welkom bij een uitvaart. Volgende maand mogen pretparken weer open... en dan worden ook de regels voor amateursport versoepeld. De bedoeling is dat op 1 mei de cafés en restaurants weer open gaan. De terrassen blijven tot die tijd nog wel dicht. De avondklok blijft in België ook van kracht en ook het reisverbod is verlengd. De Curaçaose oud-minister Jamaluddin heeft in hoger beroep een iets hogere straf gekregen voor de moord op politicus Helmin Wiels. Hij kreeg 30 jaar cel opgelegd. Bij de rechtbank was dat eerder 28 jaar. Voor het hof staat vast dat Jamaluddin opdracht gaf voor de moord in 2013. De twee politici hadden ruzie, maar het motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk. Bij een brand in een flat in Hellevoetsluis is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond aan het eind van de avond en was na zo'n drie kwartier geblust. Vanwege de rook werden zo'n 15 woningen ontruimd. De meeste bewoners konden na enige tijd weer terug naar huis. Een aantal mensen moeten nacht elders doorbrengen. Softwareontwikkelaar John McAfee is in de VS aangeklaagd voor witwassen en fraude met cryptomunten. De zakenman liet zich op sociale media lovend uit over de valuta... die hij daarna snel verkocht, zodat de prijs begon te stijgen. Volgens het OM in New York verdiende hij 13 miljoen dollar over de rug van beleggers. McAfee werd bekend van het gelijknamige antivirusprogramma. Hij zit vast in Spanje op verdenking van belastingontduiking. Mogelijk wordt hij uitgeleverd. Het weer. Op veel plekken ligt er vorst. In het oosten en zuiden kan het min 5 worden...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 我们。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 probeert je te vergeten.